In april daalde dat naar 30%. De overheid zei dat de mogelijkheden om te testen beperkt waren... maar de laboratoria en zorgbestuurders bestrijden dat. Minister De Jonge noemt het een te stevige conclusie... dat er meer doden zijn gevallen omdat er te weinig werd getest. In de Amerikaanse stad Houston hebben duizenden mensen George Floyd de laatste eer bewezen. Ze stonden in de rij voor de Fountain of Praise kerk waar Floyd ligt opgebaard in een open kist. Floyd overleed twee weken geleden in Minneapolis door politiegeweld. Dat leidde wereldwijd tot verontwaardiging en demonstraties tegen racisme. Later vandaag wordt hij begraven in Houston naast zijn moeder. Presidentskandidaat Joe Biden bracht eerder op de dag zijn condolences over aan de familie van Floyd. Zomerkampen kunnen in aangepaste vorm toch doorgaan, zeggen de organisatoren. Ze hebben een protocol opgesteld dat positief is ontvangen bij de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en het Outbreak Management Team. Het ligt nu bij het ministerie van VWS. Er zijn twee versies van het protocol. De eerste is voor kinderen tot en met 12 jaar en voor kinderen van 13 tot 18. De zomerkampen worden georganiseerd in kampbubbels... met speciale regels voor spelen, sporten, eten en overnachten. Oostenrijk komt als eerste met een minimumprijs voor vliegtickets. Die is vastgesteld op 40 euro. De maatregel is opgenomen in het steunpakket van 600 miljoen... voor maatschappij Austrian Airlines. Volgens de Oostenrijkse regering is het ook een milieumaatregel... in de strijd tegen goedkope luchtvaartmaatschappijen... die winst maken ten koste van het milieu. Het weer vanavond droog en opklaringen. Morgen eerst zon, later regen. Middagtemperatuur een graad of 19.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 time you hear jazz ain't nothing but soul. Jazz is living high up nickels and dimes. Telling folks about what's on your mind. Jazz ain't nothing but soul. Trumpets, cussing, saxophone, rhythm making love. people wearing fancy clothes. It's the voice of my people for me. Jazz is all the truth to be found. Never mind who's putting it down. Jazz ain't nothing but soul. Goedemorgen luisteraars, welkom bij weer een uitzending van ZFM Jazz. Vandaag, wat gaan we doen? Eh, het programma staat in het teken van The Voice. En dan heb ik het niet over Ali B, Anouk, eh, zelfs niet over Frank Sinatra. Maar we gaan naar andere zangers en zangeressen luisteren. Eh, we begonnen met Betty Carter. Ja, die dame, een van de meest vrije, onafhankelijke geesten in de jazz... Lily Mae Jones heette ze in het echt. Bebop Betty. Ehm, met een plaat die haar eh, eerste grote doorbraak... naar het eh, publiek, grote publiek eh, bezorgde. Ehm, vooral in de jaren 70, 80 werd ze beschouwd... als een van de leidende krachten in de vocale jazz. Een beetje een brug tussen de klassieke en free jazz. En dit was van een LP uit 1960 aan het begin van haar carrière. Ja, ik zei al, we gaan dus heel veel luisteren naar vocalisten. Ehm, zoals ook eh, de volgende dame, Mary Stallings. Ze kwam al een keer voorbij in mijn programma. En eh, een zangeres met de voeten eh, stevig in de grond van de mainstream jazz. Mary Stallings, Watching You, Watching Me. Watching you, watching me. It's so easy to see that it's my loving you that puts the starlight in your eyes. Watching me, watching you. It's so obviously true that it's your loving me that makes my life a paradise. When lovers meet and light a spark, the eyes give the game away. Somehow it's a feeling you can never hide, no matter how hard you try. When lovers speak, it's from the heart, and all of the things they say are part of the magic and the mystery. You hear in a gentle sigh, watching you, watching me Ain't it easy to see that it's my loving you that puts the starlight in your eyes, watching me, watching you? I believe that it's true. That is your loving me that makes my life a paradise. The times we had, the fun and games the things that I can't forget. We share in a very special memory all of us can smile about. I'm so glad you feel the same. There's nothing to regret. It's great for the simple love affair to bring all the feelings out. Watching you, watching me, it's so easy to see that it's my loving you that puts the starlight in your eyes, watching me, watching you. It's so obviously true that it's your loving me that makes my life a paradise. blauwe luchten, die hebben we buiten nog niet eh, echt. Maar hier binnen in de studio wel. Johnny Hartman met Blue Skies. Een eh, andere versie kwam vorige week voorbij met de Dr. John bij Alco. Hier heb ik de, ja, een van de beste crooners uit de geschiedenis van de jazz. Johnny Hartman, Blue Skies. nothing but blue, blue skies goedemorgen bij ZFM Jazz op zondag. Drie uur dus. Eh, de, ja, wat gaan we allemaal doen? Ik had het al eerder gezegd, maar we gaan speciaal aandacht eh, schenken aan vocalisten, jazzvocalisten. Maar in het derde uur ook aan wat meer poppy jazz vocalisten eh, we hebben nieuwe releases zoals altijd. Dus uh, platen, albums uitgekomen in 2020. En natuurlijk in het derde uur het vaste item, de Top 2020 Cover-Up. Imagination is funny It makes a cloudy day sunny and it makes a bee think of honey just as I think of you. Imagination is crazy. Your whole perspective gets hazy That's you asking a daisy what to do, what to do. Have you ever felt that gentle imagination again. Oh well, imagination is so silly. You go around willy nilly. For example. imagine that you want me to. Eén van de meeste populaire vocalisten naast eh, Frank Sinatra en Bing Crosby in de jaren 40, 50. Tegenwoordig eh, bijna vergeten Dick Hames. Eh, hij was ook actief als acteur in de nodige films. Maar ja, het daarbij behorende jetset leven kostte hem eigenlijk uiteindelijk de kop. Zes huwelijken geloof ik, een alcoholverslaving. Dat had hij zich ook niet kunnen inbeelden denk ik... toen hij in 1957 het liedje Imagination vertolkte. It begins to tell around midnight, round midnight I do pretty well till after sundown. Supper time, I'm feeling sad. But it really gets bad round midnight. Memories always start midnight. Haven't got the heart to stand those memories. When my heart is still with you, and old at midnight knows it too. when some quarrel we had needs mending. Does it mean that our love? van de klassieken van uh, Thelonious Monk... door ja, ook weer een beetje vergeten crooner Jack Jones. Een man ja, waar de huidige crooners zoals Michael Bublé... Eh, nou, Harry Connick Jr. eigenlijk niet aan kunnen tippen in mijn eh, bescheiden mening. Dus ga die man eens beluisteren. Jack Jones. Wherever you may go, put on your overcoat and then take me away. You gotta take me on into the night. Please take me on into the night. Blow me away. Blow me away. Man shakedown. She got quiet as a church mouse. She found Riley's on the dashboard. Sugar daddy caught a polo car. Ain't no solitary top dance way down here. gotta take me on into the night. Please take me on into the night. Blow me away. Blow me away. I swear I was riding on a field mouse and we were dancing in the slaughterhouse. If you swing along the beltway, you get the diesel Astrid Cerise. Ik vergat trouwens eh, net eh, te, vertellen bij Jack Jones... dat dat eh, kwam, dat nummer... Uh, van zijn album LA Breakdown uit 1969. Maar hij heeft gigantische oeuvre. Dus als je hem gaat opzoeken, er zijn voldoende goede platen. Een beetje in uh, easy listening jazz soms. Maar hij heeft ook wel echt mooie, fraaie jazzplaten gemaakt. Ja, Astrid Cerise, dat is zo'n vrouw waarvan je denkt hoe kan het toch dat ze niet bij een heel groot publiek eh, bekend is? Tenminste, ik vind het een geweldige zangeres. Dit eh, nummer van Tom Waits eh, trouwens kwam van haar album Secret World uit 1994. Ze treedt nog altijd op, ze maakt nog altijd platen. Ze was in de jaren 90 behoorlijk in de band van die Tom Waits... en maakte veel covers van zijn songs. Op accordeon hoorde je trouwens hier Leo Bouwmeester... en op tuba Jos Martel Banjo, Joep, Lumei heet hij, denk ik. Ik ken hem niet, maar uh, mooi Banjo-spel van Joep Lumei. There's no place on earth that I'd rather be in the country zanger eh, Ernie Andrews actief vanaf de jaren 40. In de jaren 60 stond hij onder contract bij uh, Capitol Records. Werd in de jaren 80 eigenlijk een beetje herontdekt... waardoor zijn loopbaan een eh, ja, nieuwe impuls kreeg. En trouwens, hij verscheen in 1999 op het album... van een van de vriendinnen van ZFM Jazz... van de collega's Marco en Erik... namelijk op Sunset Eyes van Saskia Luro. Sunset Ice 2000 heet dat album. Daar komt hij dus ook op voor. Dus misschien een mooi topic voor een interviewtje. Hoe dat was om op te treden met, of een album te maken samen met die Bernie Andrews. Het nummer wat je hoorde in New York, geweldige vertolking... waarin die begeleid eh, werd door ehm, ehm, Cannibal Adderley... komt uit een album, moet ik even kijken, uit de jaren 60 ook... Ehm, live sessions heet het. Cannibal Adderley featuring Ernie Andrews live sessions uit 1964 is dat nummer. En ja, hij beïnvloedde eigenlijk ook een beetje in zijn zangstijl de volgende man... die veel bekender werd en ongeveer dezelfde tijd in de jaren 60... onder contract kwam te staan bij Capitol Records. I was born in a city that they call the Windy City. They call it the Windy City because of the hawk. The hawk, the almighty hawk. Mr. Wind takes care of any business around of time. The place that I lived in was on a street that uh, happened to be one of the dead end streets where there was nothing to block the wind, the elements, nothing to buffer them for. I mean, to keep them from knocking my bed down, Jim. I mean, really stocking it to me. When the boiler would bust and the heat was gone, Jim, I had to get fully dressed before I could go to bed. Of course, I couldn't put on my goulashes because they had buckles on them, and my folks didn't play that. They said, Don't you tear my bedclothes clothes with your goulashes on. But I was fortunate. As soon as I was big enough to get a job and save enough money, get a ticket, catch anything, I split. I said one day I'm gonna return and I'm gonna straighten it all out. And I'm about ready to go back now. So I thought I'd tell you about it. Uh, they say this is a big, rich town, but I live in the poorest. city without a this dead end street no more. No, cause I'm gonna get me a job. I'm gonna save my dough. Get away from here. I ain't gonna come back. Dead End Street. Lou Rawls bezinkt zijn leven in Chicago. En hij verkaste dus naar L.A. en kwam onder contract te staan bij Capitol Records... onder de hoede van de producer David Axelrod... die ook eh, die Ernie Andrews onder zijn hoede had. Maar Lou Rawls werd een wereldster en Ernie Andrews werd eigenlijk een beetje vergeten. Zo gaan die dingen. Niks aan te doen. about the life I live. A figure made of clay. And think about the things I lost, the things I gave away. And when I'm in a certain mood, I search the halls and look. One night I found these magic words in a magic book. Live your love, live your life each and every day. And keep your hand wide open and let the sun shine through. Cause you can never lose a thing if it belongs to you. There's a hand to rock cradle and a hand to help us stand with a gentle kind of motion as it moves across the land. And our hands unclenched and open, gifts of life and love it brings. So keep your hand wide open if you're needing anything. if it belongs to you. nog zo'n vocaliste uit uh, Chicago oorspronkelijk. A.B. Lincoln. Ehm, met dit eh, eh, nummer en album. Eh, het nummer heet Throw It Away van het album Golden Lady uit de 1980. Maakte ze eigenlijk een soort van comeback. Ook al actief sinds de jaren 60. Ehm, ja, ze ontwikkelde zich van een soort van Billie Holiday-vertolkster... tot een hele ja, volstrekt originele vocaliste met veelal uh, ja, eigen politiek geëngageerde songs door zelf geschreven. Dus een beetje zoals eh, ja, Nina Simone, denk ik. Baby Lincoln. fly. yeah. De Queen of Soul richtte zich in het, eh, in het begin van haar carrière... meer op eh, rhythm and blues en eh, jazz. Ehm, hier begeleid door het combo, het bebop combo van Ray Bryant, de pianist. Um, ja, Arita heette het album in 1961. En het nummertje Won't Be Long van haar debuutalbum voor het grote Columbia label. Aretha Franklin. steel surface. this hammer's gonna be the death of me. This hammer's gonna be the death of me. Hammer's gonna be the death of me. Hammer's gonna be the death of me. John Henry said to his captain, Now steel drill bring me down. I will die with that hammer in my. I'll die with that hammer in my. from my hip on down. Now, don't you hear that cold steel ring? Don't you hear that cold steel ring? Don't you hear that cold steel ring? Don't you hear that cold steel ring? die. Give me a cool drink of water before I die. Give me a cool drink of water before I die. John Henry went down that railroad track with a 12 pound hammer by his side. Yes, he went down the track, but he never came back because he laid down his hammer and he. He laid down his hammer and he He laid down his hammer and he died. He laid down his hammer and he died. Een van de toonaangevende vocalisten van het afgelopen decennium... Cecile McLaurin Salvant... Uh, eh, met Frans-Haitiaanse roots en veel gelauwerde zangeres. Beetje in de traditie van uh, Sarah Vaughan en Betty Carter. Met een eh, repertoire ja, geworteld in de meer klassieke mainstream jazz. Die moet je echt eh, vaker beluisteren. Die heeft echt hele fraaie albums. Cecile McLaurin, Salvan. fancy free. And I love to wander. It's just a gypsy. There's something. jazzfirmament. Veronica Swift, stevig beïnvloed door Ella Fitzgerald, zo te horen. Ehm, een twintiger nog, uh, jonge dame, al gewerkt met uh, Winton Marsalis. Eh, ja, ze heeft een heel volwassen, zelfverzekerde klank in dat album Confessions uit 2019. Het nummertje Gypsy in My Soul. We zitten alweer in de laatste, nou wat is het, pak een beet, 8 minuten, 7 minuten... van het eerste uur van ZFM Jazz op zondag. Ga niet weg, het tweede uur ook eh, geweldige vocale songs, vocalisten en eh, zanger, zangeressen met prachtige songs. En in het tweede uur ook aandacht voor nieuwe releases. Die zijn nu nog niet voorbij gekomen, maar eh, die komen absoluut nog. streek Nina Simone neer in Frankrijk... en maakte ze een plaatje eh, op een vrij eh, obscuur label. En dat, eh, die plaat, I Sing Just To Know That I'm Alive... Met, waarvan je titel titelnummer net hoorde, is opnieuw uitgebracht. Dus een re-release, dus toch nog een soort van nieuwe plaat. In het eerste uur die plaat is dus net onlangs, nou een maandje of twee of zo geleden, uitgebracht. Nina Simone. We eindigen met Dee Alexander. Weer een dame uit de Chicago Blues for a Saint Called Louis. Waarbij ze begeleid wordt door eh, het, eh, ehm, de band van Malachi Thompson. De fenomenale trompetist uit Chicago. Dee Alexander.